Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De voormalig burgemeester van Weert, Jos Heijmans... heeft kort nadat de gemeenteraad een integriteitsonderzoek aankondigde... ruim 9000 berichten uit zijn mailbox gewist. Dat hebben de advocaten van de gemeente gezegd... in een kort geding dat door Heijmans was aangespannen. Met de zaak wil de oud-burgemeester voorkomen... dat de regionale krant De Limburger zijn correspondentie kan inzien. Heijmans stapte op vanwege een gemeentesubsidie van 23.000 euro... voor een jongerenstichting waar hij zelf voorzitter van was. De gemeente Weert zegt dat de gewiste mails toch zijn teruggevonden... en dat die nu worden onderzocht. En Heijmans ontkent dat hij de berichten bewust heeft gewist. De Arnhemmer die twee jaar geleden werd opgepakt... omdat hij samen met anderen een grote aanslag in Nederland zou voorbereiden... werkte vlak voor zijn arrestatie in jeugdinstellingen. Dat meldt RTL Nieuws. Hardy N. begeleidde toen kwetsbare jongeren van zeker drie zorginstellingen. Een van die instellingen zegt de samenwerking te hebben beëindigd... omdat N. de kinderen probeerde te bekeren. De Arnhemmer van Iraakse afkomst werd eerder veroordeeld... voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf... en zat nog in zijn proeftijd toen hij in 2018 werd opgepakt. Kort voor zijn arrestatie had hij op een vakantiepark in Weert geoefend met kalasjnikovs, handvuurwapens en bomvesten. Woensdag staat Hardy en samen met vijf anderen terecht in de zaak. De Ridderzaal is dit jaar te klein voor Prinsjesdag. Er is niet genoeg ruimte voor alle Eerste en Tweede Kamerleden... om anderhalve meter afstand te houden. Mogelijk dat er uitgeweken wordt naar de Grote Kerk in Den Haag... maar ook daar is te weinig ruimte voor bijvoorbeeld genodigden van de Kamerleden. Kamervoorzitter Ariep zegt dat ze binnenkort bekend maakt... hoe Prinsjesdag eruit gaat zien. De verkiezingen voor beste sporters van het jaar gaan niet door. Vanwege het coronavirus is er te weinig sport om te beoordelen. Het sportgala van NOC-NSF en de NOS van half december... is verplaatst naar december volgend jaar. Het weer, vooral landinwaarts af en toe een bui. Vanavond wordt het droger. Minimumtemperatuur vannacht een graad of 10. Morgen dan wat minder buien. En dan wordt het 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Daar openden we deze Nashville Radio Show mee. We zijn er weer twee uur lang. Bluegrass, America, Country en Folk. Iedereen van harte welkom en also welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. We hebben straks voor jullie een nieuwe maandartiest. We hebben natuurlijk een Spotlight album. We hebben de Spiegelplaat. En we gaan natuurlijk ook naar onze digitale brievenbus. We hebben heel veel nieuwe muziek. Zoals deze eh, debuutsingle van de zusjes Nata en Tinka Morris. Nummer is geschreven geschreven door Nata Morris en er werd meegeschreven en geproduceerd door Cliff Dowens, die onder andere al met de Judds samenwerkte. Dit is een liedje met een duidelijke boodschap. Sudden Halo en Don't Let Another Day Go By. brievenbus en daarvoor gaan we naar Ierland. Het is de kerstverse nieuwe single van deze Ierse countryzanger. Ik heb het over Ryan Phoenix en dit is On The Edge. I feel this time You're You will There's no to Nashville Country Radio. Subscribe, like, share. Turn off your lights, turn off your phone, turn off your homework week. Tune out the fast, tune in the slow, get ready to roll with me. Let's do a little something about this fire we've been dancing around. I bet this high will get a little higher when the sun goes down. Let's turn up that riverbank dirt road. I'll turn up the country boy charm. Turn up that Lynchburg let go. Maybe you'll turn up in my arms. Maybe turn up a little Conway Twitty. We might just turn up in love. Let's party Chevy out of this city if we ever get far enough. Girl, we gonna turn up. Give me that smile, give me that vibe, give me that green light look. When it's alright to let this night get a little off the hook. Talking laid back in the way back where the moon's the only light there is. It's perfect timing, baby, I've been waiting on a night like this. Let's turn up that riverbank dirt road. I'll turn up the country boy chunk. Turn up that Lynchburg let go. Maybe you'll turn up in my arms. Baby, turn up the little Conway twitty. We might just turn up in love. Let's point this Chevy out of this city. If we ever get far enough, girl, we gon' turn if this high will get a little higher when the sun goes Corbin en die heet Turn Up. En hij probeert met dit nummer je een lekker zomersgevoel te geven. Ik eh, surf regelmatig het hele internet af om daar weer hele leuke muziek voor jullie te vinden. Ik kwam van het weekend, kwam ik, vorig weekend, kwam ik toevallig deze formatie tegen. Het is een volkformatie die bestaat al sinds 2014. En deze drie dames die zich de Sweet Water Warblers noemen. En eh, ze hebben een nieuw album uit. Dat heet The Dream That Holds This Child. En dit is Do You Know The Chorus? It comes and goes and grows again. Do you know the chorus inside out and outside in? Sung by those before us, it comes and goes and goes again. Do you know the chorus inside out and outside in? Sung by those before us. ik mogen stemmen de nieuwe, voor de nieuwe maandartiest, kan ik beter zeggen. En eh, ja, met grote getalen is uh, Willie Nelson onze maandartiest geworden. De nieuwe maandartiest, moet ik natuurlijk zeggen. Over deze man is zoveel te vertellen, want hij heeft natuurlijk naast dat hij zelf hele mooie liedjes gezongen en geschreven heeft, ook voor anderen geschreven. Onder andere in 1961 schreef hij dit nummer eigenlijk voor Billy Walker, maar die vond het meer een meidennummer. Dit nummer groeide, op, eh, groeide uit voor Betsy Klein tot een van haar bekendste hits. Dit is crazy. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely.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 We gaan nu Amerikanen voor jullie draaien. In 1998 werd het nummer geschreven en opgenomen door Robert Plant en Jimmy Page voor het album Walking Into Clarksdale. In 2009 bracht Robert samen met Alison Krauss een album uit wat Raising Sand heet. En daarvan ga je luisteren naar Please Read Me The Letter. out just a little much to hide. Maybe, baby, everything's gonna turn out fine. Please read the letter I nailed it to your door. It's crazy how it all turned out. We needed so much more. signs. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter. I wrote it in my sleep with help and consultation from the angels of song just before we go. Remember, baby, you gotta reap just what you sow. to Nashville Country Radio, the best country, bluegrass, and Americana. There comes a time in every life, time to stand your ground, time to fight. And some you win, some you lose. You can't just walk away. A lesson learned in blood The highest price to pay Raise your glass To a hundred years of freedom Raise your glass To the men who took the fall Raise your glass Give thanks for country There's a generation never coming home colonel made that careless call With no regard for you thanks for this country There's a generation never coming home We kregen via info.nashvilleradio.nl muziek toegestuurd vanuit Australië van de band Simply Boost. Je luisterde naar het nummer Raise Your Glass, wat in Australië een aanzak nummer of the year, song of the year kan ik beter zeggen werd. Een herdenking aan alle Australiërs en Nieuw-Zeelanders die vochten en stierven in de diverse oorlogen. Echt een nummer met een boodschap dus. We gaan nu country classics voor jullie draaien. Jawel, 1961, ook weer geschreven door Willie Nelson en door veel andere artiesten gecoverd... zoals een Ray Price, Elvis Presley en zelfs Tina Turner zetten het op een plaat. Maar deze meneer was de eerste. Billy Walker en Funny How Time Slips Away. Een Nashville Country Classic. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time your new love. I hope that he's doing fine. Heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me seems like just the other day. Gee, ain't it funny how time slips away? Gotta go now. Guess I'm see you around. Don't know when though, never know when I'll be back in town. But remember what I tell you that in time surprising how time slips away. mooi hoor, die country klassiekers. 1961 alweer. Billy Walker en Funny How Time Slips Away. In het volgende uur hoor je nog veel meer van dit soort hele mooie oude country classics. Gaan we nu weer even een stukje Nederlandse country voor je draaien. Van het album Homework, wat in 1979 werd uitgebracht. The Tumblewees en Tape Deck in Instructor. vandaag was de kom? compact cassette of een 8-track die hij in zijn tractor had. De Tumbleweeds en Tape Deck in his tractor. De maandartiest, ik zei toen straks aan het begin van het uur al, dat is Willie Nelson geworden. De in Fort Worth, Texas geboren Willie Hugh Nelson is inmiddels, nee, is inmiddels 87 jaar oud. Jawel, niet te geloven. Na diensttijd werd hij discjockey en in 1956 verhuisde hij naar Vancouver in Washington en nam hij zijn eerste liedje op. Lumberjack van Leon Payne en verkocht zijn eerst geschreven liedje voor 50 dollar. Dat werd Family Bible, wat in 1960 een hit werd voor Calute Gray. En in 1961 nam Willy zijn eerste nummers op. Zoals dit duet met zijn toenmalige vrouw Willie Nelson en Shirley Collie en Willingly. Dit is de Nashville Maandartiest. Spotlight album. En dat is het album Tessie Lou Williams van Tessie Lou Williams. Haar ouders Kenny en Claudia waren de oprichters van de band Montana Rose... die in 2017 nog een album uitbrachten. Tessie Lou heeft al aardig wat ervaring. Zo trad zij op in de band Tessie Lou en de Shotgun Stars samen met haar vader. Dit is een album vol met traditionele nummers. Je gaat achter elkaar luisteren naar Busy Counting Bridges en daarna Midnight Arms. Dit is het Nashville Spotlight Album.